Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De man die is opgepakt, IF, nog steeds van betrokkenheid bij een terroristisch misdrijf... maar daarvoor is volgens de rechtercommissaris te weinig bewijs. Gisteren besliste de rechtercommissaris dat hij nog zeker 14 dagen blijft vastzitten. De verdachte werd opgepakt omdat hij een bericht zou hebben verspreid... over terreurdreiging bij de Maas-silo. Daar zou popgroep Ala Las optreden, maar dat werd vanwege de dreiging geannuleerd. Toeristische attracties in Amsterdam gaan met de politie en hulpdiensten oefenen wat ze moeten doen als er een terroristische aanslag wordt gepleegd. Dat is een van de uitkomsten van overleg van de gemeente, de politie en justitie, samen met de toeristische attracties in de hoofdstad. De gemeente had dat georganiseerd naar aanleiding van de aanslagen in Spanje. Volgens de gemeente Amsterdam hebben de bedrijven in de toerismesector zelf ook al maatregelen genomen en willen ze van elkaar leren en beter samenwerken. Rusland moet zijn consulaat in San Francisco sluiten. Ook de dependances in Washington en New York moeten dicht. De maatregel zat eraan te komen. Het is een reactie op een Russische opdracht aan Amerika... om de diplomatieke staf in Rusland flink in te krimpen. En dat was weer een reactie op een Amerikaans besluit... om 35 Russische diplomaten en hun gezinnen de VS uit te zetten. Inmiddels hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen elkaar gebeld. De Russische minister is volgens de Amerikanen teleurgesteld omdat de maatregel schadelijk is voor de relatie tussen beide landen. In de VS worden een half miljoen pacemakers teruggeroepen. De beveiliging van de apparaat is niet op orde. Daardoor is de vrees dat hackers de batterij van de pacemaker snel kunnen laten leeglopen of het hartritme van een patiënt aanpassen.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 Up on the Shoulders. Ehm, ik eh, ga nog eventjes naar links kijken. Want ik heb nog een brandende vraag aan, aan Koen. Pak die microfoon maar eventjes. Um, want eh, wat was nou... Eh, ik, ik, ik ben even nieuwsgierig van dat Spaanse eh, nummer wat je net hebt gespeeld. Ja, dat was Agua van ja. Jarabe de Palo. Dat is een Spaanse band. helemaal niks. Nee, inderdaad. <laughs> dus het is een cover die heel weinig mensen wat zeggen. Maar waar gaat het over? Um, ja, het, voor mij gaat het over een relatie en ja, hoe stille, kan ik dat uitleggen? Stille water hebben diepe gronden, zoiets? ja, eh, zo zou je het ook kunnen eh, zeggen. Zo zou je het kunnen <laughs> noemen. Oké, oké. maar Want het, eh, het woord water zat, er, zat erin, Ja, inderdaad. Het is zelfs de titel van het... Ja, ja oké. dat, dat, want dat zeggende, jij zei ook helemaal aan het begin bij de introductie van jezelf, van wie ben je. maar je, komt, je bent hier wel geboren, maar je hebt ook grotendeels in Spanje Inderdaad, ik ben in Spanje opgegroeid zelfs. ik woon nog maar iets van twee jaar en een beetje in Nederland. Ja. Zelfs. En eh, tweetalig opgevoed? Eh, ja, want dat, is wel. wel, eh, ja, mijn moeder is Nederlands, mijn vader is Spaans. Ja. Uh, neem je dat ook mee? Of ja, kan je dat meenemen in je muziek? Ja, ik denk, ik, ik denk er niet echt over na. Maar ik denk wel dat, dat er iets doorheen zijpelt. Ja. Altijd wel. Dat kan bijna niet anders. Ja. want als je een, een liedje dus eerst zelf hè, creëert eh, hm. op, eh, op een akoestische gitaar... dan kun je dus al een beetje het idee hebben van hoe je het nummer nog groter kan laten klinken. Ja, ja. En dat je juist dan op een gegeven moment die Spaanse invloed eh, zou kunnen Ja, inderdaad. En, en andere keren zit het er al vanaf het meteen in. Dat ik denk van, oh ja, ja, ik zie al waar dit heen gaat. Ja, ja, <laughs> ja. ja, ja, Dat, kan je, dat, heb je, dat gevoel, dat heb je wel. Ja, Dat, ja, ja je, weet, je begint ergens mee en dan ergens halverwege denk je van, oké, ik denk dat het liedje deze kant op gaat. Of meer deze kant. Nou, we gaan, we gaan zo direct nog, eh, nog een vier eh, nummers eh, van je horen. Dus ja. dat, dat, dat, het is, is een prettig vooruitzicht. Zeker. Dus, dus we gaan je zo weer terug horen op de kruk met de, de gitaar. Maar nu hebben we nog even weer ruimte voor de, muziek op het lijstje. net, dus Kitchenette, daar begonnen we mee. met Upon the Shoulders. Zij komt ook, Laurie Fish. meegedaan aan de Rob Akda wordt van enkele eh, jaren terug. Eh, het nummer dat heet Hold On. En dat eh, is misschien ook, hopelijk, een nummer dat ze gaat spelen op 14 september bij ons hier in Alternative FM. Sometime after dark she chose to give up on it all and take the blow. watch her as her torment grows. Her hands clench and her eyes close. Her fingers digging deep into her skin as the threads of her tolerance grow thin, leaving a frown where her smile has been, hoping for the best when wanted Dat was er. Laurie Fish met Hold On. 14 eh, september komt zij eh, bij ons in eh, de studio een stukje spelen. Dus dat, dat, wordt, dat wordt wel leuk. nu is het tijd voor Koen, want die zit weer klaar. We hebben dus net even nog gehad over het, de Spaanstalige cover. nu weer eigen materiaal. Inderdaad. Ja, want even, is het een beetje ook een greep uit de nummers die je de afgelopen jaren hebt geschreven? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja? vanaf het eerste nummer dat ik vandaag gespeeld, dat is best wel een, al een oud nummer. Dus is misschien een van de eerste die ik heb geschreven. Ja. En het tweede nummer was Hagelnieuw, ik heb geschreven. Ja, dus, dat was Hagelnieuw. Dus alles is daar tussenin. Ja, eh, vanaf eh, welke periode schrijf je al eh, muziek? niet zo lang eigenlijk. Even denken, hoe oud ja, misschien vijf, zes, nee, was zes, zeven jaar geleden ben ik begonnen met schrijven. Oké, dus, eh, dus je bent al, je bent al een flinke eh, eigenlijk al een flinke periode al eh, bezig met, met schrijven nummers. Ja, ik dacht, ik zat te denken, het voelde minder lang eigenlijk. Nou, dat maakt Toen niet zat ik te rekenen. van, nee, <laughs> dat is best wel toch langer dan, dan, dan twee jaar. Dan heb ik te weinig liedjes. <laughs> geef niet, geef niet. deze twee nummers, welke twee nummers ga je spelen? Ja, het eerste nummer heet This Room. Dat This is, Room? Een beetje een andere kant op voor mij. Iets jazzier. Ja. Zo. Ja. En het tweede nummer heet Born for This. Maar Alright. Eerst this room. eyes are the color of a summer sky. Your lips just make me melt inside. voice is soft as a sunny day. Your touch is more than I can bear. And I don't care if the sun turns black. And I don't care if the skies fall down. As long as I'm in this room with you. There ain't a thing I'd rather do. I close my eyes and dream away. I see it clearly in my mind. You whisper softly in my ear. I don't want to say goodbye. turns black. And I don't care if the skies fall down, as long as I'm in this room with you. There ain't a thing I'd rather. sun's black. And I don't care if the skies fall down, as long as I'm in this room with you. There ain't a thing I'd rather. Rain a thing I'd rather do. Ja, en het mooie is, ik, als ik eh, gewoon ook even... Eh, ik word gewoon echt in het liedje getrokken. Dan zie ik dat ook helemaal voor me. Dus, eh, dus ja, een beetje visueel ingesteld ben ik dan wel eventjes. Cool. Goed, het, het tweede nummer. Ja. the sun on a late afternoon. It's time to go when days end. The birds will sing their saddest songs when we kiss goodbye. I'm leaving town tonight to chase the silver moon. hide your tears and erase all my wrongs. But I won't be coming back for you. I'll hang my guitar across my back. And try to find my way across the fields and the mountain tops. You know I'll find my life, but I won't be coming back for you. I know it isn't right to leave like this, but we both before this. Yeah. Thank you all. Yeah. <laughs> Dat was het, eh, het eh, derde blok inmiddels alweer. Want we hebben er nog, eh, we hebben er nog één. Het vierde blok komt nog. Dus we gaan dat zo direct natuurlijk nog bij meebeleven. Dit is een, een band die nog niet zo lang deze single heeft uitgebracht. de band heet The Cinema Escape. En het nummer wat ze hebben uitgebracht heet Lone Star. to me. is dus, eh, dus eh, de single die ze hebben uitgebracht. Eh, de Cinema Escape is een nieuwe band. En waar komen ze vandaan? Gewoon onder onze neus. Uit Haarlem komen ze. En deze band heeft vorige week eigenlijk ook hun ehm, ja, min of meer een videoclip eigenlijk online gezet. Dat was een beetje de primeur. Wij hebben toen op een gegeven moment heel snel bedacht van die gaan we er even in mappen. En dat, ja, dat is dan geresulteerd in een plek op de playlist. Volgende week uh, dan zullen zij hier eh, in Utrecht gaan zij hun EP eh, e releasen. dat doen ze in... Dan moet ik even kijken. Hè? Volgens mij in de Bakery. Dat is, dat is in Utrecht. En daar zullen ze gaan spelen. En een andere bekende die, die de support doet, dat is Batobe. Inderdaad, en die jongens, die, eh, Batobbe, die hebben hier ook een aantal malen dus gedraaid. En die gaat de support dus doen van de, de Cinema Escape grappig verhaal is dat eh, een van de, de, toetsenisten uit die band, dat is Max Anjolien. En dat is de broer van Sophie Anjolien, die eh, deel uitmaakt van Hers. En dat is weer een band die wij hier ook hebben gehad uh, bij, bij Alternative FM. Dus zo zie je maar weer, die muziekwereld hij is en blijft heel erg klein. Dus dat <laughs> kun je dan ook wel weer concluderen. Eh, geldt ook een beetje voor deze band, Dakota. En het nummer dat heet Silver Tongue. dat eh, komt van een eh, soort mini-EP die de dames hebben uitgebracht. Uh, eh, Wonderworld is geloof ik, Wanderlust is geloof ik dat andere nummer wat, wat erop staat. maar daar is ook wel een aanleiding voor, want ze hadden dat op vinyl uitgebracht. de dames van Dakota. Ehm, daarvoor hoorde je Lone Star van, van de Cinema Escape. Die gaan dus volgende week hun, hun EP releasen in Utrecht ik dacht dat het de bakery is. Die heeft het eh, georganiseerd. En ik neem aan dat dat eh, een plek is in Utrecht waar dat gebeurt. En Batobbe gaat daar de support doen. En die hebben niet zo lang eh, geleden ook samen met Figgy en Joe Marches nog ergens lopen spelen in, in Utrecht. Dus in die zin gaat dat, volgens mij moet dat nog gebeuren. moet dat komend weekend nog zijn beslag gaan krijgen. Ik dacht 2 of 3 september moet... moet je, moet je maar even kijken op Facebook. daar staat een evenement op aangemaakt. En dat, eh, dat speelt zich af in Utrecht. Ehm, ik zei net, in het eerste uur had ik het over eh, de, de band All Comes Down. Dat is een band die min of meer een beetje rondom Leiden. Daar, eh, daar waren ze actief. maar de frontvrouw van de band, die, dat is Chantal Ipma, die is deze week, heb, heb, ik even een, een, ja, min of meer een telefonisch gesprek gevoerd over iets heel anders. En toen kwam het erover uit, ja, maar ik heb nu een andere band. Eh, dat is eh, eigenlijk eh, mijn nieuwe band. En die band die heet Liger. Nou, ik weet niet hoe die, hoe die naam is ontstaan. Dat ga ik toch wel eens even straks nog een keer vragen aan Chantal. Van hoe, hoe kom je aan die naam? Maar wat ik wel weet is dat eind de september... dus dat is eigenlijk vanaf morgen de komende maand al... komt de tweede single uit. En dit is nog de eerste single. Ik zou zeggen, zet je schrap, want het is er echt pure rock'n'roll. Uh, eh, eh, P.P. Fischer die zou zeggen van rock'n'roll forever. En eigenlijk is dat ook wel zo. Line hem up van Leiger. is ook niks eh, aan Dovermans oren eh, gesproken... dat het ook rock and roll forever is. Eh, zoals Pepe Fischer dat op de podium van het Rob Akda wordt wel eens loopt te roepen... als er inderdaad zo'n agressief beentje staat te spelen... en zowat de tent vakkundig loopt af te timmeren... om het dan maar in, ook in die bewoordingen te laten van de presentator van dat evenement... maar goed, we zijn gekomen aan het laatste blokje van twee nummers. En daar zit natuurlijk dat ene nummer... wat wij natuurlijk hier ook al enkele weken achter elkaar blijven spelen. Hell or High Water. Je zit al eh, heel erg eh, zo te kijken van... oeh, ja, die heb ik ook nog. Ja, <laughs> die komt nog. Die komt nog. Maar je hebt er nog eentje die uh, ervoor nog... Eerst een ander nummer. Dit heet Live. Live. inside. the Clock keeps a close watch. The pain boils. The kettle has run dry. The fortress is settled on my mind. The air can't hold about. come to life. caught my eye zou daar wel naartoe willen. Ja, ik ook wel, <laughs> ja. dat zou ik wel willen eigenlijk. Wie niet, als je het eh, zo eh, hoort. Eh. nou, de laatste. En dat is natuurlijk het nummer wat, wat we hier veelvuldig hebben gehoord. Maar nu horen we hem ook echt hier in onze eigen studio van ZFM Zandvoort. Hier is Koen. Maar nu met Hell or High Water. been searching for years. Kissing mermaids past the sand, looking for olives in their eyes. A slight breeze of a promised land, but now I've been plowing the ocean, waiting for someone to come along mixing salts and oxytocin. Never noticing the oncoming storm. And I won't keep my feet dry. looking up. I know the vultures haven't gone to pick on someone twice their size and leave this fool in his own dawn. And I won't keep my feet dry. There will come a time to rescue us. I am ready, I can swim. Eh, eh, waarom ik het eh, gewoon ook een mooi nummer vind... is de dynamiek in deze song. Cool, dat, dat heeft daar onder andere mee te maken. Goed, dank je voor dit moment. We gaan zo direct nog even, natuurlijk, nog even met je praten... want dat, dat hoort er natuurlijk ook bij... maar we, we, gaan nog even verder met het lijstje verder af te maken. Want Koen is niet de enige Zandvoortse singer-songwriter muzikant eh, die hier eh, woont. Nee, we hebben er nog eentje. En eh, dat is een vervent windsurfer. Graag staat hij op de plank. En hij heeft het met de fiets af kunnen doen ergens in mei. Toen hij hier geweest is, ik geloof april, mei. hij heeft wel wat voet in de aarde gehad. Dan kwam er dit weer tussendoor. En toen was hij zelf ook nog een beetje ziekjes. Maar goed, hij zat op een gegeven moment s'avonds... avonds naar buiten te kijken. En eh, toen zag hij op een gegeven moment ook nog ergens in de buurt eh, een vrouw in de, in de tuin eh, zitten. en die keek naar de lucht. En dan zag hij een maan, zag ze aan de maan en hij ook. En toen kwam er ineens een liedje naar boven. En wij hebben dat nummer hier op een gegeven moment ook live gedaan. En wij moesten dan de handclap doen, Marcus, ik en Edwin. Maar Ruud heeft hem wel heel erg mooi gespeeld. Dit komt dus ook van dat mooie album Erasing Mountains. Ruud Houweling met Why We're Here. Maar dan de albumversie. pictures nummers achter elkaar. Eh, Ruud Houweling met Why We're Here. En daarachter hoorde je deze Jolien. Eh, zij met het eh, nummer End of Story. De titelnummer van de EP die ze heeft uitgebracht. aan het begin van de zomer eigenlijk alweer. En wij komen er dan weer even leuk aan holen. Maar goed, uh, <laughs> nee, we draaien het eh, bijna elke week eh, draaien we dit nummer. Gewoon omdat er lekker ook weer een vaart in het nummer zit. datzelfde geldt ook voor het nummer wat jij net hebt gespeeld. The Hell or High Water. er zit nog iets grappigs aan dat verhaal. Hè? Want Hell or High Water, waar heb je dat opgenomen? Ja, ja, eh, hiernaast. <laughs> ja, bij ja, niet bij ons, hè? Ja, nee, nee, nee. nee, dus, Maar het is wel in Zandvoort opgenomen. Ja, dus, ja. ja. ik heb thuis een kleine, kleine home studio. Gewoon een paar microfoontjes zo en dan... Ja. Grappig, dus wij dragen gewoon een echte Zandvoorts fabrikaatje eigenlijk. Ja, en hij is ook hier geschreven. Dus dat, ja, nou, maakt ook niet uit. <laughs> maar het, het, het mooie van dit nummer is, dat zei ik net ook al... er zit een enorme dynamiek in dit nummer. Ja, dat probeer ik te doen. Ja, dat is wel eh, dat, eh, dat maakt het ook eh, waarom, wij hem, waarom wij een klein beetje verliefd op dat nummer zijn geworden. Dus, dus, dus ja, we gaan er ook denk ik nog wel even mee door. Super. Totdat, totdat je echt de, de snode plannen hebt om een echte EP uit te gaan brengen. Ja, dat, dat gaat wel komen. Dat gaat wel <laughs> komen. heel bescheiden. Ehm, overigens, je zei al, hè, want je studeert dus in Holland aan het Conservatorium voor de Muziek af. Inderdaad. Ja. ja de keuze is op Zandvoort gevallen omdat het praktisch is natuurlijk. Hè, om eh, voor eh, student te zijn, of niet? Ja, eh, eigenlijk was het toevallig. Ik was in Harlem en omgeving aan het, aan het zoeken naar een ruimte om te mhm. wonen. En ik kwam dit tegen en het was ideaal. Dus ja? toen ben ik gaan wonen. En het is uiteindelijk super dicht bij school natuurlijk. Want het zit in Overveen. Ja, dus dat is klopt. één halte met de trein. Ja, dus nou, ik ben er eh, zo. Ja, je bent er inderdaad eh, zes minuten. Ja. Ah, met een beetje lopen naar, naar, het station toe. Eh, dan is het van jouw kant uit. Nou, wat zal het zijn? Twintig minuten lopen, denk ik. Ja, ja. Ben het binnen een half uur? Ja, maar oké, dat kan ook. <laughs> is een leuke route trouwens. Ja, zeker. Wat, wat, vind je van het leven hier in dit dorp? Want eh, je, bent niet echt een, eh, je bent niet een echte zandwoorder. Maar dat, dat vinden we nu ook niet erg. Maar we vinden het wel leuk dat je hier woont natuurlijk. Ja, ik vind het ook helemaal te gek om hier te wonen. Ja? zoals ik al net, net tegen je zei. Ik heb, ben bijna de hele zomer weg geweest. Dus ik heb mhm. niet de drukke periode meegemaakt. Maar ja, ik vind het gewoon heel fijn om dicht bij het strand te wonen. En er even heen te kunnen lopen. in Spanje woonde ik ook redelijk dicht bij het strand. Dus ja het is een beetje... Eh, is het een soort thuiskomen ook? Dat je hier toch het idee hebt van... Ach, dit heeft toch ook wel wat? Ja, ja, Nu, nu zeker. Omdat ik er al een tijdje woon... voelt het wel echt als, als een soort huis. Ja, ja als een soort huis. Ga je het missen, denk je? Als je op een gegeven moment toch ooit... Eh, ja, het is nu natuurlijk een hele kleine ruimte waar je, waar je nu uh, bivakkeert. Maar <laughs> ja, ik neem aan dat het eh, niet... Uh, niet ah, nou, ik mag niet klagen. Ik, nee? Heb, nee, ik heb genoeg voor ruimte voor al mijn gitaren en spullen. Oké, <laughs> oké. en ik kan er zelf ook nog slapen. Dus dat... dat is heel <laughs> belangrijk, ja. Oké, oké. Um, Goed, dat, dat, dat, is je, dat is je leven in Zandvoort. maar ik neem aan, helpt de plaats ook mee om bijvoorbeeld leuke liedjes of goede liedjes te schrijven, de omgeving. Ja, uh, draagt dat er ook aan bij? Want... Ik denk het wel, want ik zit toch redelijk dicht bij de natuur dan. Want de duinen beginnen aan het einde van de straat. En oh, ik vijf minuten met de fiets en ik sta op het strand. Ja. Dus dat is wel... Ik denk dat ik daarvan wel veel meeneem in mijn liedjes. Of, ja. ja. toch wel. Toch wel. Ja, denk het wel. Ja. Ehm, ja, dat, dat, is een beetje, eh, <laughs> dat is een beetje de omgeving. Ehm, nu nog even, dan gaan we weer een beetje weer naar het eh, muzikale gedeelte eh, weer terug. Ehm, ja, je bent zelf bezig, Greenfield bezig. hoe liggen die verhoudingen nu op dit moment? is het een beetje in evenwicht? ben je zowel met, met eigen nummers bezig, maar ook met, met Greenfield bezig? Ja, het werkt ja, het is eigenlijk heel organisch. Het ligt eraan welk project op een bepaald moment meer tijd vraagt dan het andere. Mhm. Op dit moment zijn we met Greenfield best wel veel aan het spelen. Ja. Maar daardoor zijn we minder aan het repeteren, omdat het, ja, we spelen al elke, elke week een paar keer. Eigenlijk dus dan is, heb ik is dat al de repetitie? Eh, ja, ja, we, Zijn we spelen al zo lang samen en hebben ja. zoveel gespeeld dat het het heel natuurlijk gaat. Of Het is, gewoon... is dat eh, een band die ook eh, ontstaan is eh, door de opleiding bij, in Holland? Zeker. Ja. ja. en mede door Gitaarlem eigenlijk ook. ook nog, ja. Ik was met Neil, dat is de zanger. Ja. We hadden we een paar keer samengespeeld. Zo was, oh, laten we wat liedjes proberen te schrijven. Dus hadden we een paar liedjes geschreven. En toen gingen we aan Gitaarlem meedoen. met, met toevallig datzelfde liedje dat we bij Koffietijd hebben gespeeld. dat is Carino Chris. Ja. En toen zijn we bij de finale gekomen. Toen dachten we, oh, nou ja, misschien is dit iets wat we vaker moeten doen. Ja, ja, ja. Dus toen hebben we, dachten we, ja, maar we willen niet het 500ste duo zang-gitaar zijn. Dus toen gingen we op zoek naar iets van percussie of iets om het een beetje uit te breiden. En ja. toen is Marieke erbij gekomen. En, en het klikt gewoon meteen. ja. En, het is gewoon heel fijn om te spelen. Een, dame in de band. dat wel eh, ook, eh, geeft ook een extra dimensie in, eh, in, in dat opzicht. Ja, ja, ja, het, ja, ik heb er genees over dat nee, okay, zo over nagedacht. Maar, nee, het gaat gewoon met Marieke heel, heel natuurlijk. We, ja. we denken soort van over dezelfde manier... We denken over dezelfde manier op muziek na. We over eh, muziek. Nou, we zijn nieuwsgierig, uh, want eh, kijk, jij bent nu eh, eigenlijk even de vooruitgeschoven post voor Greenfield. in, <laughs> dat, en dat, in dit opzicht dan weer. Hè? Want uh, we zouden het heel leuk vinden als we op termijn, misschien nog aan voor het einde van het jaar, dat we nog jullie drie hier nog terugzien. Ja, zou leuk lijken. Ik ga het, dus doorgeven. lekker voorstellen. dan dan zien, we, zien we jou sowieso nog een keer terug. maar, dan, maar dan met je, met je maatjes van, van Greenfield. Want dat lijkt me ook heel erg leuk om, om daar eh, wat, wat, wat mee te gaan doen. Zeker. Ehm, nou ja, het schrijven, dat zei al. Eh, daar, eh, je hebt hier nog, vanavond nog een hagelnieuw nummer gespeeld. Ja. Ehm, je hebt ook nog al wat afgelopen zomer nog hier en daar wat op wat festivals gespeeld, toch? ja, dat valt wel mee Ik ben vooral veel weg geweest, wel op vakantie. En ik, Hoe belangrijk is dat eigenlijk trouwens? heel belangrijk. Ja, <laughs> ja het is... Het het is soms, het kan heel... Laten we het zo zeggen, ik speel in best wel veel bands. Mhm. Dus ik speel best wel veel. Wat helemaal te gek is. Mhm. Maar soms is het dan wel fijn om er even helemaal tussenuit te zijn. En gewoon kunnen relaxen. Ja, oké. maar ik zou het zeker voor niks veranderen. <laughs> maar het is heel belangrijk om wel rust te nemen. Want anders raak je, ga je steeds hetzelfde spelen en hetzelfde nadenken. En dan komt er niks nieuws uit. En als nee, je okay, ik, snap wat, ik, snap, ik snap wat je bedoelt. Want eh, nou ja, goed, eh, ik, ik, zei het geloof ik net ook al. Hè, bij het eh, stukje schrijven, bijvoorbeeld voor de, de popunie, heb ik dat ook wel eens. Van ja, leuk, weet je. maar op een gegeven moment wordt het een... ik, vind, ik, vind het leuk, ik, Vind, ja, ik vind het leuk om te doen hoor. Daar, daar, daar gaat het mij niet om. Maar dan ga je in een maalstroom zitten. Dus ik herken dat wel een beetje ook eh, wat, wat, je, wat jij daar ook schetst. Ja. Ehm, maar goed, dat, dat is eh, de ene kant eh, van het verhaal. Ehm, ja, het is een luxe probleem. Is dat een luxe probleem? Ja, ja? Het, ja, het feit dat ik zoveel, dat ik zo vaak kan doen wat ik echt het allerleukste vind van de wereld. Dat ik zoveel muziek kan maken. Ja. dat is toch te gek. <laughs> Wie wil dat nou niet? <laughs> ja, nou ja, goed. Dat, is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk logisch. Dat, ik bedoel... Ehm, met Greenfield staat er eh, ook nog wat op stapel. Had je net eh, bij de introductie geloof ik al een beetje gezegd. Hè? Dat, eh, dat het best wel druk is. Ja, het gaat, het gaat echt heel lekker. En we hebben nu plannen daar wel om op zijn minst een single op te nemen. En, en uit te gaan geven binnenkort. Want dat, dat lijkt ons wel heel erg interessant. Want, ja. dan, kijk, want dan spitsen wij onze oren. Want dat zijn de krenten in de pap. Om daar meteen ook op in te spelen natuurlijk. Dat zou te gek zijn, ja. ja wat, eh, ja, ik heb een beetje gekeken wat het profiel is. Eh, want het verschilt natuurlijk. Hè? Jij eh, en Greenfield. Maar Greenfield is... Wat, wat, wat is het even precies? Ja, hoe, het is een soort akoestische, akoestische pop. Ergens tussen Jason Mraz en, en een iets jazziere kant misschien. Oké. Ergens in dat straatje. Een beetje zomers, maar, maar licht. Oké. Ik vond het leuk dat je geweest bent. Ik vond het leuk om er te zijn. Dankjewel. Uh, eh, Marcus, heel snel. Want eh, we moeten natuurlijk nog eventjes eh, zeggen... Tot, volgende week. Want volgende week gaan we weer gewoon vrolijk verder. we hebben er nog eentje. En dat is The War is Almost Over. En hij gaat spelen aanstaande zaterdag. Met onder andere Michel Ebbe. Ik heb het over T.B. Florissen. En wat mij betreft... Volgende week spreken we verder. Dag. is almost over and the fire's burning out. This white flag of redemption will reveal my whereabouts. There's got to be a reason behind this never ending dreams. It could be the change of seasons, it might not be what it seems. I know I've made some big mistakes, but I am human too. I try to be the better man, and that's the best that I can do. What comes around just goes around, that's how it's always been. I try to hold on to my pride, but I fell down again. I don't want to see your face no more, is what she said to me. She turned around, walked through the door, and I had to let it be.